uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het kabinet wil in het najaar een besluit nemen over of mensen die volledig gevaccineerd zijn een extra inenting kunnen krijgen. Zo'n derde prik zou voor extra bescherming kunnen zorgen, maar deskundigen zijn het er niet over eens of het echt nodig is. Het kabinet wacht nog op adviezen van het OMT en de Gezondheidsraad. In Israël, Groot-Brittannië en Duitsland is wel al besloten om ouderen en kwetsbaren de mogelijkheid te geven een derde prik te halen. Verschillende festivalorganisaties blazen hun evenementen af of verplaatsen de datum nu het kabinet het verbod op eendaagse evenementen heeft verlengd. Alleen eendaagse festivals met maximaal 750 bezoekers zijn vanaf 14 augustus onder voorwaarden mogelijk. Onder meer Dynamo Metal Fest en Dance Valley hebben een streep gezet door hun festival. In het tweede kwartaal van dit jaar vlogen bijna 4 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Dat is ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De luchtvaartsector viel vorig jaar bijna volledig stil door de coronacrisis en de ingestelde reisbeperkingen. Het vervoer van goederen per vliegtuig ligt hoger dan voor de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar werd ruim 450.000 tonnen goederen door de lucht vervoerd. Een derde meer dan een jaar eerder. Het dodental van de zware overstroming in de provincie Henan in centraal China is opgelopen tot boven de 300. Afgelopen vrijdag stond de teller nog op 99 doden. Volgens de autoriteiten worden nog 50 mensen vermist. Ongeveer 250.000 hectare land is vernietigd door de overvloedige regenval. De schade wordt geschat op bijna 12 miljard euro.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 修。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 but they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

there's no disguise. So I could open up my mind.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 Africa.